Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een man een jaar cel had gekregen voor een moord in Rotterdam... is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof is er niet genoeg bewijs... dat hij iets met de dood van het slachtoffer te maken heeft. De 22-jarige Anthony Fernandez kwam vier jaar geleden om het leven bij een schietpartij. Voor het eerst in twee jaar komt de NAVO-Rusland-raad weer bij elkaar. Binnen twee weken praten de NAVO-ambassadeurs en de ambassadeur van Rusland met elkaar in Brussel. Op de agenda staan onder meer de situatie in Oekraïne en Afghanistan. De regering van Madagaskar is afgetreden. Het presidentieel paleis gaf geen uitleg over de aanleiding van het besluit. Er is al langere tijd onrust op het eiland ten oosten van Afrika. De premier van het land zou al lange tijd een conflict hebben met de president van Madagaskar. Het Afrikaanse land kampt niet alleen met politieke problemen. Door het natuurverschijnsel El Niño is het ook extreem droog in het Afrikaanse land. In Amsterdam is een voorvluchtige Britse crimineel opgepakt. De man van 69 is in Engeland meerdere keren veroordeeld voor drugshandel. Hij probeerde gisteren met een huurauto te ontkomen aan een politiecontrole, maar dat mislukte. Toen bleek dat hij internationaal werd gezocht, is hij aangehouden. De Brit zal worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. De KNVB is ervan overtuigd dat het financieel weer beter gaat met ADO Den Haag. De bond heeft de club weer in de veilige categorie 2 geplaatst. De Chinese eigenaar Wang Hui heeft 2 miljoen euro naar ADO overgemaakt... na veel onzekerheid of het geld er wel zou komen. Ruim twee maanden geleden belandde ADO in categorie 1 voor clubs in een zorgelijke positie. Met PEC Zwolle gaat het ook weer beter. Die club zit na een jaar ook weer in categorie 2. Dan het weer nog, wolken en zon en af en toe een bui. Het is 10 tot 12 graden. Morgen tot de avond droog, eerst kans op mist, later af en toe zon. En het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Gooimeer en Blarikum 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Daar is daar ook een rijstrook dicht. Verderop bij Soest 10 kilometer door een bus met pech. De rechte rijstrook is ook daar dicht. En daar heb je nu al 20 minuten op onthoud door. De andere kant op van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken 3 kilometer.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 Maar eh, Nederland is ook een vooruitstrevend land qua muziek. Leuk dat je nog steeds luistert naar de Euro Breakdown. Ik zal meteen even beginnen met een kleine overzicht van de nummers die we gehad hebben en niet gehad hebben. Nummer 29 tot en met 19 gok ik zo. Nou, dan gaan we naar nummer 29. Al. Nee, die staat, <laughs> komt ie, al drie weken in de lijst. Dat is Vice featuring Afrojack met Hey. Op nummer 28 We Have and Chera met Get Up. Op nummer 27 Ellen Walker met Faded. En op nummer 26 Z en Alloway Black met Candyman. Op nummer 25 vinden we Birdie met Keeping Your Head Up. En op nummer 24 Matt Simons met Catch and Release. Al 12 weken in de lijst op nummer 23 Fleur East met Sex. En nummer 22, XM Ambassadors met Renegade. En op nummer 21, Little Mix featuring Jason Derulo met Secret Last Sound. En op nummer 20, Aluna George featuring Popka met I'm In Control. En we hebben hem net gehoord op nummer 19, Heaven, Finding Out More.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 Want eh, ik zie nu net pas dat het een eh, nieuwe binnenkomer <laughs> is. Handig als je de lijsten zelf niet maakt, hè, dan krijg je dat. Hey, nieuw binnenkomer op nummer 18 deze week. de, de, ja, moet ik zeggen. Uit de Verenigde Staten komt deze beste man. En die heeft al eerder een eh, prachtig eh, nummer eh, klaargemaakt voor jullie. Maar ja, goed. dat, ging over See You Again van uh, Wiz Khalifa en Charlie Poet toen. dat hij vindt, hoe heet hij ook alweer... van Fast in Viewers overleden. Nou ja, in ieder geval. Charlie Poet gaat het over. Die plaatste namelijk vooral akoestische versies van hits op zijn YouTube-kanaal. Het brengt hem in januari 2012 eh, op de Amerikaanse tv... waar hij eh, Need You Now van eh, Lady Antebellum uitvoert. Inmiddels heeft de in New Jersey geboren zanger een platencontract bij Atlantic... en brengt hij begin 2015 zijn eerste single Marvin Gaye uit... Daarop is ook Megan Trainor te horen. Nou, Charlie Puth die werkt ondertussen voor Trey Songs, Jason Derulo en Lil Wayne. En neemt met Wiz de track See You Again op voor de soundtrack van eh, Fast and Furious 7... dat in de top 40 meteen een eh, top 3 hit wordt. En in, uh, wat is er? Ik weet wie het is. Ja? Paul Walker. Oh ja, Paul Walker, ja, dat was hem. Dank je. Handig hoor, zo'n eh, muziekredactie erbij eh, hebben in het programma. Eh, in de top 40 wordt meteen een top 3 hit. See You Again, dat nummer over Paul Walker inderdaad. Nou, met Mega Trainer maakt hij de track Marvin Gaye... en verschijnt op 29 januari 2016 zijn debuutalbum Nine Track Mind... En daarvan weet ook de openingstrack One Call Away de top 40 te bereiken. En niet alleen in Nederland, ook in Europa ehm, wordt hij meteen eh, goed opgepakt. Daarvoor is hij eh, nieuw binnengekomen op eh, nummer 18. Charlie Put met One Call Away. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Maurice Mulder. Dub samen met eh, Dante Leon. Prachtige single op eh, nummer 16. De, single heet Angel. En daarvoor hoorde je de nieuwe van eh, Charlie Puth. Zijn debuutsingle... zijn eerste singeltje van zijn debuutalbum moet wel goed om zeggen. One Call Away op nummer 18. Op 17 vonden we 99 Souls samen met Destiny Child met The Girls Mine. En wij gaan zo de nummer 12 voor je draaien. En op nummer 12 staat een dame. Uh, die plaat zat er alweer een tijdje in.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 De top 10 eh, van Europa is begonnen. En op nummer 10 staat een nieuwe binnenkomer. Ja, want je had er nog eentje te goed van me. 21 Pilots staat daar. Want die begint in 2009 als groep met Tyler Joseph, Chris Harley en Nick Thomas. Die elkaar op school hadden ontmoet. Nou, het drietal brengt in december van dat jaar hun titelloze debuutalbum uit. Als halverwege 2011 Thomas en Sally het wel genoeg eh, vinden... gaat de eh, Just Done verder met Tyler Joseph. Nou, later dit jaar verschijnt het eh, tweede album, Reginald at Best. Al het werk betaalde zich in 2012 terug... met een platencontract bij, jawel, alweer Atlantic... waar ze, in vrij snel, waar ze in vrij snel de EP 3 Songs uitbrengen. Nou, die zomer toeren ze door de VS met uh, Neon Trees en Walk the Moon... Begin 2013 is Vessel eh, hun eerste complete album... waarvan Holding, Holding On To You, Guns For Hands en Lovely als single verschijnen. Na in het voorjaar van 2015 verschijnt hun album Blurry Face... dat eh, later de eerste plaats van de Amerikaanse albumlijst bereikt. Nummers als eh, Fairly Local, Tear In My Heart en Stressed Out vallen in de smaak... En met Stressed Out scoren ze in februari 2016 in Nederland een top 40 debuut. En in eh, april 2016 eh, een Europees debuut. Want ze zijn nieuw binnengekomen op eh, de nummer 10, 21 Pilots. Met het prachtige Stressed Out op 10 deze week in de Euro Breakdown hier op ZFM antwoord. I wish I found some better sounds no one's ever heard.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 Met een uh, eh, prachtige single Stressed Out. En als je denkt uh, thuis, ik zit te luisteren, wat een aparte versie is dit. Ja, dat klopt, zonder zat er doorheen te zingen. En geloof me, dus niet om aan te horen. Ik denk zelf met jullie delen wat wij al 3 minuten 17 aan moeten horen. 21 Pilots is dus nieuw binnengekomen op nummer 10 deze week in de Europese top 40. Op nummer 20 vinden we Aluna George featuring Popka met I'm in Control. En nummer 19 Heaven, Finding Out More. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 18 is Charlie Pat met One Call Away. En nummer 17 vinden we 99 Soul featuring Destiny's Charles and Brady met The Girl Is Mine. En op nummer 16 vinden we Daps met Dante Leon en Angel. En nummer 15... Dus is overigens eh, de snelste stijger, wist je dat? 11 plaatsen gestegen deze week. Ik zie het. Ja, dat is mooi. Ja. En de nummer 15 vinden we Jonas Blue featuring Dakota met Fresh Car. En nummer 14 Duke Mond met Ocean Drive. Op nummer 13 vinden we Hayley Steinfeld met Love Myself. En op nummer 12 Ellie Golding met Something in the Way You Move. Op nummer 11 op 22 plaatsen, uh, eh, 22 weken in de lijst is Coldplay met Adventure of a Lifetime. En we hebben hem net gehoord op nummer 10 nieuw binnengekomen deze week. 21 Pilots met Stressed Out. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dat was het laatste debuut van uh, Sander. Wij gaan door met de nummer 9. In handen van de dame, mooie dame. Als je het aan eh, Pascal vraagt, maar als je mij vraagt ook hoor. Ariana Grande is dit met uh, Dangerous Woman op nummer 9 hier op uh, ZFM Zandvoort. Don't need permission, make my decision to test my limits.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 Vorige week nog op een 18e eh, plaats. Vier weken ondertussen alweer eh, in de lijst. Inderdaad, collega's van de Radio 538 die presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En ik ga hem even een eh, vogelvlucht eh, met je doornemen. Op nummer 40 staat daar Adventure of Lifetime van eh, Coldplay. En Rochelle met All Night Long is er nieuw binnengekomen op 39 daar. One Call Away staat op 37 van Charlie Poet. En nieuw binnengekomen op 34 is de Chainsmokers met Don't Let Me Down. Op 31 is nieuw, binnen, nieuw binnengekomen Tiny Tampa featuring Zara Larsen met Girls Like. Justin Bieber staat erin op nummer 30 met Sorry. Ali B staat er ook in op 29 met Ik hou alleen bij jou. Chainsmokers featuring Roses staat op 25 en Leo Kleine met 1, 2, 3 op 24. G-Eazy en Bebe Rexha met Me, Myself en I vinden we op een 20ste plek. En op een 18e plek vinden we Vice samen met Afrojack met Hey heim voor de Weekend vinden we op 15 van Coldplay natuurlijk. En Ariana Grande met Dangerous Room op 14. Eh, Cake by the Ocean van DNC staat op nummer 13. Nummer 12 vinden we daar eh, Lucas Graham. Op nummer 8 vinden we Cheat Codes en Criss Cross Amsterdam met Sex. Op nummer 7 Dua Lipa, Be The One, Major Laser met Light It Up op 6. 21 Pilot met Stress Out op nummer 5. Fifth Harmony met Work From Home op 4. Op 3 vinden we dan uh, vorige week nog op 4, 12 weken lang in de top 40... Jonas Blue met Fast Car. 11 weken lang ehm, in de lijst. Vorige week nog op nummer 2, deze week dus ook op 2. Ellen Walker met Faded. En dan 15 weken in de lijst en dan aardig wat weken. Op nummer 1 is dat uh, I Took a Pill in Ibiza van eh, Mike Posner.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 Met het prachtige Seven Years. Een paar weken geleden nog op eh, nummer 1. Ondertussen alweer 18 eh, weken in de lijst. Maar deze week op nummer 8. Lucas Graham met Seven Years. Hier op CFM's antwoord tijdens de Your Breakdown.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 De nummer 7 slaan we even voor het eh, gemak over. Die is ook eh, gezakt één plaatsje en staat alweer 22 eh, weken in de lijst. En dan heb ik het over Coldplay met Heim voor de Weekend. En wij gaan de nummer 6 draaien van deze week. Uit Australië, Down Under. Xavier Rudd is dit met Follow the Sun. 11 weken lang in de lijst. Vorige week nog op nummer 8. Oude nummer 1 hit. Dus hij is weer een beetje bezig aan het uh, stijgen. Xavier Rudd is dit met uh, Follow the Sun op nummer 6. direction of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day. single van eh, Xavier Rudd, Follow the Sun, op eh, nummer 6 in uh, zijn elfde week. follow the sun, in which way the wind blows, when this day is done. The Euro Breakdown. En voordat we aan de top 4 gaan eh, beginnen, Ehm, heb je nog wat artiestennieuws eh, van me te goed? Want eh, Selena Gomez, die kent er wel van eh, de Disney-filmpjes... waar ze vroeger in speelde en de muziek... En de, ehm, ja, de muziek en natuurlijk de niets verhullende clip. zou in zee zijn gegaan met ABC om een serie te gaan produceren. Ze zal de serie die vooralsnog geen titel heeft samen gaan produceren met Aaron Kaplan. Ook krijgt haar moeder een rol in de productie. Nou, de serie speelt zich af in een arme wijk in Los Angeles en volgt een 18-jarige. Eh, Alle fans die hopen een eh, glimp van eh, Gomez te gaan zien in de serie... die hebben pech, want ze zal uitsluitend achter de schermen gaan werken. Nou, voor Selena Gomez is het niet haar eerste tv-productie dat ze gaat produceren. Eerder werd duidelijk dat ze ook aan de slag gaat voor de serie 13 Reasons Why... in opdracht van Netflix. Ander Disney-sterretje dan Miley Cyrus, die is aangevallen... en heeft verschillende verwondingen, waaronder in haar gezicht. Dan zou je denken, oh, nou, het is allemaal niet zo erg hoor. Ehm, ze heeft alleen geen eh, goede vrienden gemaakt eh, met haar kat. Die eh, dacht even van, we gaan er even krabben. Dan schrijft ze onder een foto op Instagram of Twitter, weet ik wat het is. Fucked up by a pussycat, fuck. Nou, het valt allemaal wel mee hoor, Miley, zoals ik het zo zie. Dus ehm, kan erger. Hey, nummer 5 slaan we even over. Shawn Mendes met Stitches. Wij gaan de nummer 4 voor je draaien van de top 40. En dat is uh, Dua Lipa. Vorige week nog op eh, nummer 7, ondertussen 9 weken in de lijst.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 ...26e jaargang, aflevering 15 van vrijdag 8 april 2016 zit er weer op. Deze week hadden we 9 stijgers, 12 zittenblijvers, 15 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Ik eh, bedank Sander eh, voor zijn tomeloze inzet. En eh, tot binnenkort, zullen we dan maar weer zeggen. Ja. Ja, doe maar wel. Hij zo direct om de klok van vijf uur hebben we geen zandwoord draaien door. Ja, wel met Bob, maar niet met Hans. Bob nonstop. En ik zeg bedankt weer voor het luisteren. En volgende week zijn we er gewoon weer bij tussen drie en vijf.